Nederland wil er nog even mee wachten, want het kan zijn dat er op eigen initiatief... meer Oekraïners uit, eh, uit dus eigen beweging onze kant op komen. Wel neemt Nederland 500 Oekraïense vluchtelingen over van Moldavië. Dat land is heel arm en heeft amper voorzieningen. Ondertussen maakt het COA, de organisatie die over de asielopvang in Nederland gaat... zich grote zorgen over het aantal opvangplekken hier. Wij zien eh, wel enige beweging. Ehm, we hebben een paar plekken in het land waar we nu eh, morgen, eh, vandaag al morgen en overmorgen naartoe kunnen maar het is onvoldoende. Er staan nu 26.000 bedden klaar, maar dat moeten er veel meer worden... en ook moeten die voor een langere tijd beschikbaar zijn. Je kunt straks zelf kiezen in welke volgorde je je tijdlijn op Instagram bekijkt. Je kunt er straks bijvoorbeeld voor kiezen alleen berichten van je favoriete accounts te zien. Op de achtergrond blijft er nog wel een algoritme van Instagram actief. Op deze algoritmes is veel kritiek omdat techbedrijven zoals Instagram geen openheid geven over hoe deze algoritmes werken. En ben je de hele dag aan het krassen en krabben, dan ben je waarschijnlijk niet de enige. Ons land heeft last van de grootste en langdurigste uitbraken van schurft in jaren. Het beestje is vooral veel in studentenhuizen te vinden. Volgens deze onderzoeker en huisarts raak je niet zomaar besmet. Je moet echt een tijdje samen echt huid-op-huid contact hebben. En vooral bij jongeren, dus de groep vanaf 15 jaar. En dat zijn, denken we, ook voor een deel studenten. Het gaat ook niet vanzelf over. Daar is een zalfje van de huisarts voor nodig. Daarnaast zit er nog een stap waarin je moet zorgen dat je dus al je lakens... Eh, al je kleren van de afgelopen drie dagen. Dat je die heet wast. Het is een hele klus en het is echt eh, belangrijk om al die stappen uit te voeren. Het weer het koelt vanavond af. De temperatuur daalt iets tot onder nul. Aan de kust wordt het minder koud. Morgen weer lekker zonnig. Later in het noorden wat bewolking. Het wordt maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de N235 Amsterdam richting Purmerend...